Op de Brouwersdam bij Ouddorp is vanmiddag een baby uit een snikhete auto gehaald. Bezoekers van het strand zagen de baby in de auto zitten en waarschuwden de reddingsbrigade en de politie. Volgens de politie is de baby in orde. Leden van de reddingsbrigade vonden de ouders later op het strand. Ze krijgen geen bekeuring, wel heeft de politie een stevig gesprek met hen gevoerd. Het kan nog uren duren voor de stroomstoring in Leiden en omgeving is verholpen. Dat zegt netbeheerder Liander. Delen van Leiden, Rijnsburg en Oegstgeest zitten al een paar uur zonder stroom... na een brand in een elektrische installatie in Leiden. Volgens Liander hebben ruim 7000 huishoudens geen elektriciteit. Ook doen op sommige kruispunten de verkeerslichten het niet... Ook het Leids Universitair Medisch Centrum is getroffen door de stroomstoring. Het ziekenhuis is overgeschakeld op noodstroom en meldt dat er geen problemen zijn met de zorg voor patiënten. De Amerikaan die in de staat Ohio drie vrouwen ontvoerde en tien jaar lang vasthield en verkrachtte, gaat levenslang de cel in. De man van 52 ontloopt de doodstraf door schuld te bekennen. De vrouwen werden alle drie ontvoerd nadat ze een lift van hem hadden geaccepteerd. Hij ketende de vrouwen eerst vast in de kelder van zijn huis in Cleveland. Later kregen ze een kamer op de tweede verdieping, maar ze waren altijd geketend of vastgebonden. De zaak kwam in mei aan het licht toen een van de vrouwen wist te ontsnappen.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 ze ijsvast in het. Nou, dat wordt de negen Dan staan ze neer te klein en al hebben ze geheeld. Het eten door ze kraaien is de rijkdom van het veld. Het dier haast honderd, een naaie heerskepaar. Ze boerden en toen door, ze bleven altijd vrij. De zuskind al nieuwe noer is brengt de iedere een en ze daar. 你。 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl van Zandvoort, op 106.9 CFM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 Are you cool?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 music